Jobboot met het NOS Journaal. In een ziekenhuis in Londen is de Britse acteur Christopher Lee overleden, melden Britse media. Lee werd wereldberoemd door zijn rol van graaf Dracula in de reeks Dracula-films. Daarna speelde hij de rol van schurk in talloze andere speelfilms, zoals in Frankenstein en de James Bond film Man with the Golden Gun. Christopher Lee begon met acteren in 1947. Hij speelde sindsdien in meer dan 250 films. Zo was hij ook onder meer te zien in de Star Wars-serie en in de verfilming van The Lord of the Rings. In 2009 werd hij geridderd en sindsdien had hij de titel Sir. Christopher Lee is 93 jaar geworden. De Chinese oud-veiligheidschef Zhu Yongkang is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij is schuldig bevonden aan machtsmisbruik, het lekken van staatsgeheimen en het aannemen van steekpenningen. De 72-jarige Zhu was tot 2012 lid van de dagelijkse leiding van de communistische partij. Eind vorig jaar werd hij opgepakt in het kader van de anticorruptiecampagne van president Xi. Zhu is de hoogste Chinese partijfunctionaris die is veroordeeld sinds de partij in 1949 aan de macht kwam. De rechtszaak was achter gesloten deuren. De oud-politicus zou hebben bekend en niet in beroep gaan. Tientallen studenten in de Belgische stad Leuven moeten een examen opnieuw maken doordat schoonmakers hun antwoorden hadden weggegooid. De ingevulde examens lagen in een doos op het bureau van een docent. De schoonmakers dachten dat het oud papier was en gooiden de doos in een container. De universiteit heeft de container nog doorzocht, maar de examens waren al verdwenen. FNW en CNV zien niets in het advies van het Centraal Planbureau om de WW-uitkering stapsgewijs te verlagen. Dat is volgens het CPB een goede manier om de langdurige werkloosheid te bestrijden. De maatregel moet met name ouderen prikkelen om eerder een nieuwe baan te accepteren. Maar de vakcentrales vinden het een schijnoplossing. De FNV ziet meer in het omscholen van mensen en het begeleiden naar een andere baan. Verder moet er een einde komen aan de discriminatie van oudere werknemers, vindt de FNV. Het weer volop zon, alleen in het zuiden wat stapelwolken. Temperatuur 22 tot 25 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Morgen opnieuw zonnig, dan kan het 30 graden worden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan nog niet al te veel files. Wel is de eindtunnel bij Amsterdam dicht. Omrijden kan via de Koentunnel. Het heeft te maken met een autobrand. Op de A13 Den Haag-Rotterdam al wat langzaam rijdend verkeer tussen het Prins Klausplein en Delft-Noord.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 Om half vijf de column van Mandy Schorel. En om kwart over vier en kwart over vijf de Wereld. Ik ga snel van start, want ik heb veel nieuws en lekkere muziek in de playlist staan. Allereerst de Beatles met Girl. Een lied dat voornamelijk werd geschreven door John Lennon... net wat hulp van Paul McCartney. Het nummer werd in 1965 door de Beatles uitgebracht op het album Rubber Soul. Gevolgd door I Know One van Gentleman Jim Reeves. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u veel plezier. She's the kind of girl who puts you down when friends are there. You feel a fool when you say she's looking good. She acts as if it's understood. She's cool. she was young Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl When all your loves have ended When all your friends have flown Who'll be around to want you When all your loves have gone would have you. I know one. This fool keeps wondering why he fell in love at all. But you might need this fool around in case you fall after the party's over had your fill of place to run if you'll take a fool who loves you. I know one, yes, I know one, mm -hmm. I know one. Buddha at the Dance Party op zaterdag 13 juni aanvang 8 uur s avonds. Lekker dansen op een zomerse global mix van jazzy grooves, Latin, Arabisch en Balkan beats en African rhythm tot funk, dance en trance. Meer informatie, de haven van Zandvoort, strandafgang Paulusloot nummer 9 en de prijs per persoon is 10 euro.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 Je kunt de dagen vullen met alles wat je maar wil. Eén ding is echter zeker, de tijd staat nimmer stil. Mocht je dus iets bedenken, is dat verleden tijd... want woorden uitgesproken is waarmee de tijd verglijdt. Blijf dus niet hangen in het verleden... Ook de toekomst is niet relevant. Leef gewoon maar in het heden, met de tijd hand in hand. Geniet van alle uren, de minuten heel intens. Tijd. Het is niet zo bijzonder. Gewoon een maatstaf voor de mens. Liefde, geluk, aandacht, zorg. Vul daarmee heel het leven. Dan is het niet belangrijk meer welk jaartal er wordt geschreven. zaterdag 13 juni... het tweejarig bestaan van het Amsterdam Beach Hotel en restaurant App en Vloed... wordt gevierd met de Ruud Jansen Band. Aanvang 15.30 uur en de entree is gratis. App en Vloed, Basthuisplein 2 tot 4. Telefoonnummer 023 20 10 302. op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Na twee zeer succesvolle edities van Cycling Zandvoort... kind een van de meest sportieve en gezellige fietsevenementen... ook dit jaar terug op circuitpark Zandvoort. Ditmaal zal in het weekend van 13 en 14 juni de Zandvoortse racepietsen het toneel zijn van een weekend vol fietsplezier met, naast de bekende 24 uur race op de fiets, ook veel activiteiten voor jong en oud. Waar normaliter het snelste asfalt van Noord-Holland het strijdtoneel is voor de gemotoriseerde twee- of vierwielers, wordt circuitpark Zandvoort tijdens de Cycling Zandvoort weekend het domein van de fietsers. Samen met een team van enthousiaste vrijwilligers organiseert Circuitpark Zandvoort een weekend vol fietsplezier. Het sportieve hoogtepunt van de derde editie van de Cycling Zandvoort is de 24-uur race voor amateurswielrenners. De wedstrijd start zaterdag om 12 uur en biedt de deelnemende teams niet alleen een bijzondere uitdaging om de endurance race bij zowel dag als nacht te trotseren, ook wordt er gereden door legendarische bochten als de Tarzanbocht en het schijfvlak. De pitstraat van circuitpark Zandvoort zal dan ook 24 uur lang in het teken staan van pitstops. Niet alleen voor de recreatieve wielrenners ligt er met de 24-uur race een stoere uitdaging in het verschiet. Maar ook voor scholieren is er met de 6-uur race een sportieve en leuke wedstrijd. Een echte scholencompetitie. Het scholierenkampioenschap neemt een prominente rol in in Cycling en staat open voor alle leerlingen van de middelbare scholen in Nederland. Na zes uur wedstrijd zal een speciale finishvlag worden getoond aan de rijder die namens zijn of haar schoolteam mag finishen. Vanzelfsprekend bevat het programma ook sportieve uitdagingen voor de nog jongere liefhebbers. Zo wordt er de Rabo Dikke Bandenrace georganiseerd... waar kinderen op hun eigen straatfiets mee kunnen doen aan een wedstrijd. Het enige wat de kinderen nodig hebben is toestemming van de ouders... en honger naar fietscompetitie. Kinderen tussen 7 en 12 jaar kunnen zich tijdens het evenement nog inschrijven voor de race. De bijzondere wedstrijd vindt op 14 juni plaats en inschrijving kan tot uiterlijk 12 uur. Want 1 uur gaan de jongens en meisjes van start. Tijdens de Cycling Zandvoort is er niet alleen aandacht voor de fietsliefhebbers, maar ook voor het goede doel. Tijdens de derde editie van Cycling Zandvoort is dat samen Stichting SAM. Deze organisatie verzorgt een dolfijntherapieprogramma dat is gericht op kinderen met het syndroom van Down en op kinderen met autistische stoornissen en aanverwante syndromen. Naast collectors, tijdens het evenement zelf zal ook elke inschrijving die binnenkomt 20 euro worden gedoneerd aan de stichting SAM. Bezoekers en supporters kunnen beide dagen van Cycling Zandvoort gratis naar het circuitpark Zandvoort. Er zijn geen speciale toegangkaarten nodig. Hoewel het fantastisch is om circuitpark Zandvoort met de fiets te bezoeken... kunnen toeschouwers ook met de auto naar het Zandvoortse racepietste afreizen. Voor 6 euro per dag per auto kan al geparkeerd worden op het evenemententerrein. Fietsliephebbers die een bezoek willen brengen aan de Cycling Zandvoort... benieuwd zijn naar hoe het programma eruit ziet... of zich willen inschrijven voor één of meerdere onderdelen... kunnen terecht op de website van Cycling Zandvoort. En het is het adres www.cyclingzandvoort.nl Why do birds suddenly appear every time you are near? We've only just begun to live. White lace and promises. And when the evening comes, we smile. So much of life ahead. We'll find a place where there's room to grow. we've just begun. De, kolom van de, week, van... Je wilt datgene waarin jij gelooft uitdragen naar anderen. Je ziet het als jouw speciale opdracht of taak om jouw missie hoog te houden en onder de aandacht te blijven brengen. En dan gaat het niet alleen om de boodschap van een zendeling... die zijn of haar geloof wil overbrengen... een militair doeleind dat verwezenlijk dient te worden... of wereldvrede die men wil realiseren. Er bestaan ook kleine missies. Missies waarbij met een diepgaand gevoel uitgedragen wordt wat een kunstenaar is ingegeven bijvoorbeeld. Over denkbeelden die vervagen, waarna het naakte doek plotseling blootgeeft wat zielen zien. Ook ik was het hele weekend van de partij bij de Creat kunstexpositie in Heilo waarvoor ik gevraagd was om mijn kunsten tentoon te stellen waaronder fotowerken en poëzievoordracht. Het was een heerlijk, kunstzinnig, aangenaam weekend met mooi publiek. Waarbij de missie over het uiten van creativiteit ging. Zonder woeten. Echt een gevoel laten spreken werkelijk geïnteresseerde mensen die ontroerd raken door datgene wat ons innerlijk liet zien. Als een missie zonder doelgerichtheid maar wel een missie waarbij ik wil zeggen dat de wereld het waard is om vastgelegd te worden. En waard om met zorg beleefd te worden, volgens Hugo Okkels die, vorig jaar op zijn sterfbed, kortademig zijn laatste oproep aan de mensheid deed. We moeten zuinig zijn op onze planeet. En als jullie net zo denken en dezelfde instelling hebben als een astronaut, ga je van de aarde houden. Zoals anderen niet kunnen. En als je echt van iets houdt, wil je het niet kwijtraken. Dat is de liefde en de houding die de mensheid tegenover de aarde moet hebben. Een missie met uiteindelijk zijn roeping, zijn levensdoel werd.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 Be sure. In a world that's constantly changing, how can I? Hoe lang zijn onze Waddeneilanden al bewoond? Je kunt zeggen, al zeker 6500 jaar. Want zo oud zijn de vroegste sporen van menselijke activiteiten... op grond die nu bij Texel hoort. Maar dat klopt niet helemaal. Want in de tijd spoelden de zee-eilanden in het Waddengebied steeds weg. Er ontstonden elders nieuwe. De oudste geschreven bronnen die iets melden over bewoonde Waddeneilanden... dateren van ongeveer 850 na Christus. Toen op Terschelling een houten kerk verrees en op Ameland een klooster werd gesticht. De eilanden lagen toen aan elkaar vast. Pas na de sint lucia van 1287, een overstroming die de Zuiderzee, nu het IJsselmeer, verbond met de Noordzee, begonnen de Waddeneilanden hun heidige vorm te krijgen. Ook Texel en Vlieland sloegen toen van elkaar los. In 1395 lag op Vlieland het dorp Westeinde Rond 1600 wonen daar ruim duizend mensen. Net zoveel als nu op het hele eiland. Maar het dorp bestaat niet meer. Doordat Texel in 1630 aan het eiland Eierland kwam te liggen... veranderden de zeestromingen daar zodanig dat westeinde verdronk. In 1736 stonden er nog maar twee huizen. Nu is het er 25 meter diep. there three steps to heaven are three, three steps to heaven. Just listen, and you will plainly see. And as life travels on, and things do go wrong, just follow steps one, two, and three. Step one find a brotherhood to love. Step two, she falls in love with you. Step three, you kiss and hold her tightly. Yeah, that sure seems like heaven to me. Heaven's very simple. Just follow the rules and you will see. And as life travels on and things do go wrong, just follow the heaven. steps one, two, and three. Step one Step three, you kiss and hold it tightly. Yeah, that sure seems like heaven to me. evenementenagenda van juni. 2 juni, Thea Hilbers, fietsmaaltijd, vismaaltijd, sorry, gasthuisplein van 6 tot 8 uur. De 13e, Peuterkermis, kinderdagverblijf Pippeloentje van 2 tot 5. De 13e, Haringhappen op het strandpaviljoen Thalessa, aanvang om 2 uur. 13 plus 14, Cycling Zandvoort, circuitpark Zandvoort. De 14e, Kunst- en Boekenmarkt Badhuisplein van 10 tot 4. De 19e en de 1 tot de 21e pop-up weekend. Een groot evenementweekend. De 21e Jazz aan Zee. Strandpaviljoen Thalessa, aanvang om 4 uur s middags. De 28e Kunt- en Boekenmarkt, Badhuisplein, van 10 tot 4 uur. gebeurtenissen op het circuit. Op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Elektrischefietsen.com event op Zandvoort. Het evenement voor jong en oud die altijd alles een elektrische fiets uit hebben willen proberen. Meer dan 35 elektrische fietsmerken op één unieke locatie. Zondag 14 juni vindt het elektrische event plaats op het circuitpark Zandvoort. Bezoekers kunnen gratis alle elektrische fietsen uitproberen op het aangelegde grootse anderhalve kilometer lange testparcours. Het jaarlijkse elektrische fietsen.com-event vindt dit jaar voor de dertiende keer plaats. De organisatie verwacht duizenden bezoekers uit Nederland, België en Duitsland. Meer informatie? Circuitpark Zandvoort. Het e-mailadres? joran.elektrischefietsen.com En het begint morgens om 10 uur. No, I can't forget this evening or oh, your faces. you were leaving. But I guess that's just the way the story goes.